Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het goed is, blijft het vandaag weer rustig in Gaza. Gisteren waren er beschietingen en bombardementen... ondanks het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Die gaven allebei de ander de schuld, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Met de opmerking dat dat eigenlijk niet te weten is. Hè? Israël zegt we zijn aangevallen. Eh, Israël houdt Hamas verantwoordelijk. Eh, vanuit Gaza hoor je wel dat eh, je erop kon wachten... dat Israël een false flag operation zou uitvoeren. Dus eigenlijk iets in scène zou zetten om een smoes te zoeken... om weer hard door te vechten. Maar nu zeggen ze allebei dat ze het erbij laten. Of er vandaag hulpgoederen Gaza in kunnen is niet duidelijk. Huizenkopers slaan steeds vaker de bouwkundige keuring en andere checks en controles over. Dat zegt een hypotheekadviseur in de Telegraaf. Ze denken dat mensen dat doen om meer kans te maken bij de verkopers. Maar het is niet zonder risico. Een slecht dak of VVE zonder geld kan je al snel tienduizenden euro's kosten. Het lijkt erop dat de Amerikaanse president Trump van mening is veranderd over de oorlog in Oekraïne. Niet zo lang geleden zei hij nog dat Oekraïne die kon winnen met steun van Europa. Aan boord van zijn vliegtuig Air Force One vertelde hij hoe hij er nu over denkt. What I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people and be done. Het front bevriezen dus. Dat zou erop neerkomen dat Oekraïne veel land aan Rusland moet geven. Vorige week zat Trump lang aan de telefoon met president Poetin. Daarna was er een overleg met Zelensky. volgens bronnen liep het uit de hand. Trump zou hebben staan schreeuwen en schelden het aantal jonge kinderen met een notenallergie is flink gedaald. Tien jaar geleden ontdekten artsen dat kleintjes minder vaak een allergie ontwikkelen... als ze als baby af en toe pindakaas of iets anders met noten aten. Voor het eerst is er nu een groot onderzoek naar gedaan. Daarin is het aantal kinderen met een notenallergie met een kwart gedaald. Onderzoekers zeggen dat ze niet hadden gedacht dat de impact zo groot zou zijn. En het weer nog. Vanochtend regen. Daarna is het een tijdje droog. Maar vanaf halverwege de middag trekken er opnieuw buien over. vanavond kan daar ook onweer bij zitten. Het wordt vandaag maximaal 15 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 60 kilometer file op de wegen in Noord-Holland. Dat valt dus wel mee met deze ochtendspits. Daar via 4 Den Haag-Amsterdam bij Schiphol, 10 minuutjes vertraging. A5 Hoofddorp Amsterdam. De weg is nog steeds dicht tussen in De Hoek en de Raasdorp... door een ongeluk met drie auto's vanochtend. Eh, de weg blijft nog dicht tot half negen vanochtend. A7 Hoornzaanstad, 10 minuten vertraging bij Purmerend. Half uurtje bij de Rotterpolderplein... als je over de 9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen rijdt. A22 beverwijk Velsen.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Naar schatting 1 op de 3 controleurs van asbestsaneerders doet zijn werk niet goed, zegt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Locaties met asbest worden schoonverklaard, terwijl dat niet zo is. Volgens de Britse krant Financial Times is de ontmoeting tussen Trump en Zelensky vrijdag dramatisch verlopen. Trump zou Zelensky schreeuwend onder druk hebben gezet om delen van Oekraïne aan Rusland af te staan. Een meerderheid van de Nederlanders voelt zich machteloos en gefrustreerd over de politiek, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die meerderheid vindt dat het de verkeerde kant op gaat en dat de politiek maar niet met oplossingen komt.